Gestart. Kees Groot met het NOS-journaal. Van 450 tot 550 in Nederland en België. Volgens Logica is de reorganisatie nodig vanwege de economische crisis. Sinds september stellen steeds meer klanten orders uit. Volgens het bedrijf zullen de activiteiten in de Benelux door de reorganisatie volgend jaar weer winst opleveren. De meeste andere banen verdwijnen in Zweden en Groot-Brittannië. Nu werken bij Logica nog 41.000 mensen. De politie heeft nog eens vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de redden na FC Utrecht FC Twente. Drie mannen gaven zichzelf aan nadat op RTV Utrecht beelden van hen waren getoond. De vierde meldde zich al voor de uitzending. In totaal zijn op politie.nl en de televisie de foto's van vijf verdachten getoond. Verwacht wordt dat de vijfde verdachte snel wordt opgepakt omdat er al een aantal tips over hem is binnengekomen. Eerder waren al twaalf verdachten opgepakt. Bij de redden van vorige week zondag werd de politie in het nauw gedreven Agenten losten waarschuwingsschoten om de hooligans op afstand te houden. Bij de rellen raakten vijf agenten gewond. Bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam is een ernstig communicatieprobleem tussen de artsen van de intensive care en andere medisch specialisten. Volgens een inspectierapport vinden de specialisten dat op de IC geen rekening wordt gehouden met hun adviezen. Ook zou er een angstcultuur heersen. Medisch specialisten zouden niet met de IC in discussie durven gaan. Door de slechte communicatie lopen IC-patiënten mogelijk gevaar. Bij de inspectie zijn twee dodelijke incidenten gemeld. De specialisten van het VU Medisch Centrum noemen de situatie zo alarmerend dat ze zelf zouden uitwijken naar een ander ziekenhuis als ze op de intense care behandeld zouden moeten worden. Het ziekenhuis probeert via bemiddeling de problemen tussen de specialisten op te lossen.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 Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Verkeer richting Utrecht kan eventueel beter omrijden over Amsterdam over de A4, A9 en de A2. Op de A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt Brechtseplein 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwer 7 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan eventueel omrijden vanaf knooppunt Brechtseplein eh, via Gorkum. A27 Almere-Utrecht bij Hilversum 5. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. En op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A12 staat 6 kilometer.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 ZFM. wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.